Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Trekt meer geld uit voor defensie, staat in een brief van de ministers Hennis en Koenders aan de Tweede Kamer. Hoeveel geld er met de versterking is gemoeid wordt bekendgemaakt op Prinsjesdag, net als de manier waarop in de toekomst missies worden gefinancierd. Hennis en Koenders schrijven dat er rekening moet worden gehouden met een langdurige periode van spanningen en instabiliteit, dichtbij en ver weg. Het kabinet hoopt dat door de nieuwe belastingmaatregelen voor auto's... meer mensen gaan rijden met 100% elektrische auto's... in plaats van met hybride auto's. Staatssecretaris Wiebes zegt dat veel eigenaren van hybrides... vaak op benzine rijden in plaats van op elektriciteit. In de nieuwe plannen wordt de bijtelling voor 100% elektrische auto's 4% en alle andere auto's 22%. De renovatie van Paleis Huis ten Bos wordt 24 miljoen euro duurder dan begroot en gaat in totaal 59 miljoen euro kosten. Premier Rutte betreurt dat hij vorig jaar heeft gezegd dat de totale renovatie op een bedrag van 35 miljoen euro zou komen. Ik was te stellig, zei de premier op zijn wekelijkse persconferentie. De renovatie is eind 2018 klaar. Daarna gaat koning Willem-Alexander er wonen met zijn gezin. Na 1 juli ontstaat er geen chaos bij de uitbetalingen van WW-uitkeringen. Al, al zullen er wel dingen verkeerd gaan, zegt minister Ascher. Vanaf 1 juli moeten werklozen elke maand aan het UWV doorgeven of ze geld hebben verdiend. Die verandering is belangrijk, zegt Ascher, want van elke euro houden mensen 30 cent over bovenop de uitkering. Het UWV waarschuwde vandaag voor grote problemen. Het uitkeringsinstituut denkt dat mensen veel fouten zullen maken, dat betalingen blijven liggen en dat mensen daardoor in financiële problemen komen. Het weer wisselend bewolkt en enkele buien. Ook komende nacht en morgenochtend blijven buien mogelijk. Smiddags trekken ze oostwaarts weg en schijnt de zon vaker. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste files staan nog steeds rondom Utrecht. Deze files leveren de meeste vertraging op. Die op de A27 Gorkum richting Almere tussen knooppunt Lunette en Hilversum, 9 kilometer. Op de A27 Almere richting Gorkum staat tussen Hilversum en knooppunt Lunette 13 kilometer file. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk. Op de A28 Utrecht richting Zwolle staat tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst 12 kilometer. Ook op de A28, maar dan naar Utrecht toe tussen Soesterberg en de Uithof 4 kilometer.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 train up the North Trade Road and look for you in Marley Lane in every van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 In CFFM Nakita is a cold never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you.